Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op als je zo de weg op moet. Het kan nog steeds glad zijn. En daarom heeft het KNMI code geel afgegeven voor het hele land. Bij de ANWB zijn ze er maar druk mee. Valt maar tegen vanochtend. Ruim 170 kilometer file en veel problemen met asfalt. De kou zorgt ervoor dat er scheuren en gaten in de weg komen. En ook op het spoor loopt nog niet alles helemaal soepel. Er ligt ijs op de bovenleidingen en daardoor kunnen treinen stilvallen. Check dus even de reisplanner voordat je op pad gaat. In de Amerikaanse Senaat is de tweede impeachment tegen oud-president Trump begonnen. Het afzettingsproces draait om de vraag of Trump zijn aanhangers zo ophitste... dat ze begin dit jaar het kapitool bestormden. De democratische senaatsleider opende de zaak, maar ging dat niet heel soepel. The second impeachment trial of, president, of Donald, Donald John Trump. Als Trump schuldig wordt bevonden mag hij nooit meer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Politie zoekt nog steeds twee jongens die 2,5 week geleden op Urk de coronateststraat in brand staken. Ze waren gisteravond te zien in opsporing verzocht. Gade geslagen door een groepje jongeren trappen de tweede deur van de teststraat in. Niet veel later filmt iemand anders hoe we achter de twee personen in de keet een rode gloed zien. En hoe ze even later triomfantelijk naar buiten rennen. Er was al eerder iemand voorop gepakt, maar die zou het vuur niet hebben aangestoken. Door de kou kan een Europees kampioen in Brabant eindelijk dicht bij huis sporten. Stefan zit in Team NL Sledehonden. En nu race hij met zijn slee en 12 huskies door het witte landschap bij Tilburg. Ja, wie had dat gedacht? Hè? Dat is lang geleden dat we zoveel sneeuw hadden hier in, eh, in Brabant. Wat was het verschil met bijvoorbeeld de sneeuw in, in Zweden en hier nu? En momenteel niet zo heel erg veel. Normaal zijn we natuurlijk in Nederland echt natte sneeuw gewend. En nu is het echt super droog. Dus ze hebben ook, eh, het is heel zacht en eh, ja, in dat opzicht is bijna geen verschil. Hoe uniek is dat? Ja, ik heb, ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Normaal noemt hij zichzelf de underdog, omdat hij nooit bij huis kan trainen en veel van zijn concurrenten wel. Goed nieuws voor Stefan, het is mooi winterweer vandaag. Een koude dag, min 1 tot min 4 en lekker wat zon. De komende nacht kan het min 15 worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB file staat op de N203 vanaf Alkmaar naar Amsterdam. Langzaam rijden tussen Castricum en Uitgeest.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 Heineken schrapt wereldwijd 8000 banen. De bierbrouwer heeft veel last van de coronacrisis. Doordat wereldwijd veel horeca dicht is door de pandemie, werd er 8% minder bier verkocht. De oudste persoon in Europa heeft een coronabesmetting overleefd. De Franse testte positief, maar had geen klachten.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 Oh yeah I just wanna dance with you I just wanna be the one that really gets to know you. Yeah. got me worried. I don't wanna lose her love. I don't wanna lose her. The cross town is too slow.